De komst van die centra staat daarmee op losse schroeven. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de krant wil minister Schippers nog deze maand een aantal academische ziekenhuizen een vergunning geven voor een nieuwe vorm van bestraling, protonentherapie. Daarbij wordt de tumor gerichter bestraald, waardoor het omliggende gezonde weefsel minder wordt beschadigd. Maar de verzekeraars zeggen dat het helemaal niet vaststaat dat de therapie effect heeft. Zij stellen voor om in Nederland in eerste instantie maar één centrum te bouwen voor protonentherapie. Het dodental na de rellen van gisteren in Egypte is opgelopen naar 51. Het was daarmee een van de bloedigste dagen sinds de afzetting van president Morsi in juli. Een aantal partijen, waaronder ook Morsi's moslimbroederschap, roept op om vanaf morgen opnieuw de straat op te gaan. Gisteren gingen in verschillende steden mensen de straat op om de Yom Kippur-oorlog van 1973 tegen Israël te herdenken. Op verschillende plaatsen kwamen tot botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi en met de politie. Bij de rellen vielen meer dan 200 gewonden. In augustus vielen in Egypte honderden doden toen de politie een eind maakte aan sit-in-demonstraties tegen het afzetten van Morsi. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa worden na de scheepsramp van donderdag nog steeds 150 mensen vermist. Gisterochtend zijn bij het scheepswrak op 50 meter diepte door duikers 74 dode bootvluchtelingen geborgen. En daarmee komt het dodental op 185. Het schip zonk donderdag na een brand met aan boord zo'n 500 emigranten uit Eritrea. Van hen hebben 155 de ramp overleefd. Het weer. Vannacht en morgenochtend kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe.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 love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. love might bring us back together.